1 uur. Door Megens met het NOS-journaal. De blokkade van de NAM-locatie in Farmsum bij Delfzijl is beëindigd. Met een bestelbus en een camper versperden actievoerders de weg 10 dagen... voor vrachtwagens en het personeel van de NAM. Dat deden ze uit protest tegen een lekkage begin oktober... waarbij 30.000 liter giftige stof in het riool terecht kwam. Het Openbaar Ministerie onderzoekt de zaak. De actievoerders stoppen de blokkade nu nadat er druk op ze was uitgeoefend. Ook vinden ze dat de NAM openheid van zaken heeft gegeven. Pakistanse media melden dat de christelijke Asia Bibi is vrijgelaten en op het vliegtuig gezet, waarheen is onbekend. Nederland is een van de landen die als mogelijke bestemming worden genoemd. Sinds zaterdag zit haar advocaat hier al. De christelijke Asia Bibi werd onlangs na acht jaar vrijgesproken van godslastering... maar is in Pakistan haar leven niet zeker. President Trump kan op zoek naar een nieuwe minister van Justitie. Minister Sessions heeft op verzoek van Trump zijn ontslag ingediend. De president heeft hem bedankt voor de bewezen diensten. Het ontslag van de 71-jarige Sessions komt niet als een verrassing... gezien de aanhoudende kritiek van Trump. De president nam het Sessions bijzonder kwalijk... dat hij zich niet wilde bemoeien met het onderzoek naar Russische inmenging... bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Ajax heeft in de Champions League gelijk gespeeld tegen Benfica. Het werd in Lissabon 1-1. Doelpunt van Ajax werd gemaakt door Tadic. De andere wedstrijd in groep E tussen Bayern München en AEK eindigde in 2-0. Daardoor gaat Bayern nu aan kop in groep E. Ajax staat tweede, Benfica derde en AEK vierde. Het weer.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 Sie will wissen, wo ich bin, sie will FaceTime. Doch ich bin unterwegs in der Late Night. Sie will wissen, wo ich bin, sie will FaceTime. Doch ich bin unterwegs in der Late Night. All night, wir spielen Fortnite. Hang auf der Couch, und Drake More Life. All night, wir spielen Fortnite. Hang auf der Couch, und Drake More Life. Sie will wissen, wo ich bin. Nachts unterwegs, ich geh immer all in. Sie will immer stalken, doch ich weiß sie ja. Denke nicht am Morgen, bin allein in der Stadt. Ja, sie will mit Dardy im Band sein. Sie will Gang sein, sie macht Gang sein. Doch sie blendet wie Mac Lights. Living fast life, sitzt in der S-Line. Panama, Panama, Panama, Panama. Sie will um die Welt reisen. Ich zieh den Ballermann, Ballermann, Ballermann, Ballermann. Denn ich muss Geld machen. So high, so, so high, steck meinen Schein in den Ovo-Line. So high, so, so high, Augen zu, ich könnte in Tokio sein. Kein Flex, der Jack hält mich wach. Ein Glas, ich bin ready für die Nacht. Meine Jungs sind aktiv, bis es hell ist. Rockstar, ja, ich fühle mich wie Elvis. Mein Kopf ist woanders, ich bin zu loco. Ich vergesse dich, mein Handy auf Flugmodus. Wir haben uns zuletzt vor einem Monat gesehen. Ich bin dieser, doch erwarte Loyalität. Egal ob reich oder pleite, diese Frau bleibt an meiner Seite. Sie fickt mein Kopf mit dem iPhone. Trotzdem freu ich mich, wenn ich heimkomm. So high, so, so high. Steig meinen Schein in den Ovo-Line. So high, so, so high. Augen zu, ich könnte in Tokio sein. Sie will wissen, wo ich bin, sie will FaceTime. Doch ich bin unterwegs in der Late Night. Sie will wissen, wo ich bin, sie will FaceTime. Doch ich bin unterwegs in der Late Night. All night, wir spielen Fortnite. Hängen auf der Couch, hören Drake More high, so, so high. Steck meinen Schein in den Ovo-Line. So high, so, so high. Augen zu, ich könnte in Tokio sein. Sie will wissen, wo ich bin, sie will FaceTime. Doch ich bin unterwegs in der Late Night. Sie will wissen, wo ich bin, sie will FaceTime. Doch ich bin unterwegs in der Late Night. All night, wir spielen Fortnite. Hängen auf der Couch, hören Drake More Life. All night, wir spielen Fortnite. Hängen auf der Couch, hören Drake More Life. So, me wanna say go to the opera, listen to that silly crowd. Where the are singing, and the screaming. See the hero on the stage Romeo and Julia making love at the opera.